van kam, met het Journaal. De politie heeft al meer dan 200 tips binnengekregen over de verdachte in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. De meeste tips gaan over de mogelijke verblijfplaats van verdachte Jos Brecht. Hij zou in verschillende landen gezien zijn. Gisteren werd bekend dat er een doorbraak is in de zaak uit 1998. Via DNA-onderzoek is Brecht naar voren gekomen als verdachte. Hij wordt sinds april vermist. De politie vermoedt dat de 55-jarige man in het buitenland zit. De verkoop van cv-ketels stijgt nog steeds, ondanks de doelstellingen en afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Dat blijkt uit de eerste gasmonitor. Die is opgesteld in opdracht van de netbeheerders Alliander en Stedin en is uitgevoerd door Natuur en Milieu. Deze de milieuorganisaties verrast door de uitkomst. Huizen waar nu nog cv-ketels worden geplaatst zitten nog 15 jaar vast aan aardgas. Terwijl de afspraak was dat we af zouden bouwen, zegt de organisatie. In het regeerakkoord staat dat Nederlandse gebouwen uiterlijk in 2050 van het gas, gas af moeten zijn. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF zegt dat er internationale hulp nodig is om te voorkomen dat de half miljoen minderjarige Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh ten prooi vallen aan wanhoop en frustratie. De kinderen leven in overvolle kampen en hebben geen toegang tot goed onderwijs. Als niet snel hulp wordt geboden, dan ontstaat een verloren generatie, waarschuwt UNICEF. In de kampen volgen weliswaar zo'n 140.000 kinderen onderwijs, maar de klaslokalen zijn overvol en het ontbreekt aan drinkwater en aan andere voorzieningen. Glennis Grace heeft zich geplaatst voor de halve finale van talentenjacht America's Got Talent. De Nederlandse zangeres kreeg van het Amerikaanse publiek genoeg stemmen om door te mogen. De optreden van Grace was al gisteren nacht. Het publiek kreeg vervolgens een dag om te stemmen op zijn favoriete artiest, waardoor de uitslag pas vandaag bekend werd. De halve finales van America's Got Talent zijn op 4 en 11 september. Het is nog niet bekend tijdens welke van de twee shows Grace moet optreden. Het weer, het is licht tot half bewolkt en hier en daar kunnen wat mistbanken ontstaan.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 que que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero conseguirás que no te nombre nunca más. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte. Se volará de mí, que nadie sepa mí sufrir.